Lot Lewin met het NOS Journaal. Donald Trump heeft zijn nominentschap officieel geaccepteerd. Dat deed hij in een toespraak op de vierde en laatste dag van de Republikeinse Conventie in Cleveland. Trump werd aangekondigd door zijn dochter Ivanka, die hem prees om zijn behulpzaamheid en zijn kracht. Trump zei in zijn speech dat hij illegale immigranten wil aanpakken, de orde in de VS wil herstellen en het gevoel van veiligheid wil teruggeven aan de Amerikanen. Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen als een separatistische terreurorganisatie. President Erdogan zei dat in een interview met persbureau Reuters. Volgens hem zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. In het interview gaf de president toe dat de veiligheidsdienst ten tijde van de coup niet optimaal functioneerde. Bij een brand in een flatgebouw in Doetinchem is iemand om het leven gekomen. De brand bleef beperkt tot het appartement waar het slachtoffer was. Omwonenden moesten uit voorzorg naar buiten. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niks bekend. De ANWB verwacht veel drukte op de Nederlandse wegen vandaag, want in het zuiden begint de zomervakantie en in het midden de bouwvak. Daarnaast is vandaag de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse, die waarschijnlijk tienduizenden mensen naar de stad trekt. En de start van de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde zal ook voor veel verkeer zorgen. De ANWB waarschuwt dat de drukte waarschijnlijk al in de loop van de ochtend begint en aanhoudt tot in de middag. En na jaren van lichte daling is het aantal leden van bibliotheken afgelopen jaar voor het eerst stabiel gebleven op 3,8 miljoen. Een toename van het aantal jeugdleden compenseerde een afname van de volwassen leden. Het aantal uitgeleende boeken bleef zo goed als gelijk.